Zo moet de werkgelegenheid onder huishoudelijke hulpen behouden blijven. Het kabinet geeft de gemeente nu geld om de eigen bijdrage te verlagen tot 5 euro per uur. De Triodosbank profiteert naar eigen zeggen flink van de maatschappelijke verontwaardiging door de salarisverhogingen bij de top van ING en ABN AMRO. Er zouden zich het afgelopen weekend bijna duizend nieuwe klanten bij Triodos hebben gemeld. Bijna vijf keer zoveel als normaal. ASN, die ook veel nadruk legt op duurzaamheid en eerlijkheid, zegt dat de ophef vooralsnog niet heeft geleid tot extra nieuwe klanten bij de bank. Vorig jaar zijn er wereldwijd veel meer robots verkocht. Het waren er zo'n 225.000, 27 meer dan een jaar eerder, zegt de brancheorganisatie. Robots worden vooral gebruikt in de auto-industrie bij de productie van elektronica. De stijging was dan ook het grootst bij landen waar veel elektronica wordt gemaakt, zoals China en Zuid-Korea. In de langslepende fraudezaak rond de transfer van Barcelona-voetballer Neymar heeft de aanklager celstraffen geëist. Tegen de huidige Barça-voorzitter is de eis twee jaar en drie maanden en voor diens voorganger zeven jaar en drie maanden. Ze worden beschuldigd van fraude en het voeren van een ondeugdelijke administratie. Barça meldde in 2013 een transferbedrag van ruim 57 miljoen euro voor Neymar. Later bleek het werkelijke bedrag van bijna 100 miljoen euro door allerlei financiële constructies bewust omlaag te zijn gebracht. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden. In het oosten en zuiden schijnt de zon. Het is 8 tot 11 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de loop van de dag valt er wat regen. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 6 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs... 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer. Veel vertraging heeft het verkeer ook op de N220 Hoek van Holland-Maasluis... tussen Hoek van Holland en Westerlee 5 kilometer. En die file levert een half uur extra reistijd op.